In de serie Chroniek van een mythe wordt de waarheid een wedstrijd. Drie keer wordt verteld over het legendarische leven van Claude Robert Atherley. Drie keer een ander verhaal. Claude Atherley was de piloot van de Straight Flush, het vliegtuig dat 50 jaar geleden de weersituatie en het doelwit doorgaf aan de Enola Gay. Twintig minuten later viel de eerste atoombom op Hiroshima. Luister naar het derde en laatste verhaal over de man met de vele gezichten die aandacht zocht en kreeg. Niels Bohr, de grondlegger van de moderne atoomfysica, Maakt maakte onderscheid tussen diepe en oppervlakkige waarheden. Het tegendeel van een oppervlakkige waarheid, zei Boer, is een leugen. Maar een diepe waarheid is een waarheid waarvan het tegendeel ook waar is. Over het leven van Claude Atherley zijn veel verhalen verteld. Zoveel zelfs, dat de waarheid waarschijnlijk voor altijd onvindbaar is geworden. Er zijn feiten. Feiten echter die elkaar vaak zozeer tegenspreken en uitsluiten, dat ze samen nooit één waarheid kunnen vormen. En toch zijn het allemaal feiten. In Chroniek van een mythe maken Kees van der Bos en Kees Vlaanderen van de nood een deugd. Drie keer openbaren ze de waarheid over het leven van Claude Etterly. Naar beste kunnen en zonder ooit te liegen of bedriegen. Drie keer de waarheid. Niets dan de waarheid. Vandaag deel 3. De pokerface. All the world's a stage. And all the men and women merely play it. was undoubtedly the best poker player that I have ever seen. He, he had a black expression that never changed. Etherly was de beste pokerspeler die ik ooit gezien heb. Hij had een ondoorgrondelijke uitdrukking op zijn gezicht, die nooit veranderde. Je kon niet raden welke kaart hij zou trekken. You couldn't even guess what he was playing. Zweert u de waarheid te vertellen, de hele waarheid en niets dan de waarheid, zo helpen u God. Ja, meneer. uw naam alstublieft. Klopt, Robert Atherley. Ja, u, praat nu tegen mij, maar u moet ook tegen de jury praten. Oh, boy, you meet uh, Claude Etherly, the skipper. You think you've known him all your life. Als je skipper voor het eerst zag, had je meteen het idee dat je hem al je hele leven kende. Dat was echt een innemende kerel. It's the kind of a guy you'd say, gee whiz, is he a super guy. Charming man. Yeah. I guess next to flying, uh, what he cared about next and most were the ladies in his life. Het belangrijkste in het leven van Buck waren vrouwen. Hij was erg knap en aantrekkelijk. En overal waar we kwamen werd hij omringd door vrouwen. They all came around him when we'd go anyplace. Yeah. <laughs> Yeah, that, that book is a character. But he was he was strictly a skirt chaser. Book always said that Mormon women are the best he ever saw in his life. And <clears throat> said it don't cost you much. In Salt Lake City wonen veel mormonen. Die hadden volgens Buck de beste vrouwen die er zijn. Die kosten je niet veel. Hoezo dan? vroeg ik. He said, well, said the church won't let them drink, the church won't let them smoke, the church won't let them dance, but says they'll go to bed so dang fast you can't <laughs> see straight, and that don't cost you nothing. <laughs> Ze mogen van de kerk niet roken, niet drinken en niet dansen. Dus je kunt meteen met ze naar bed. oh, <coughs> wish he was still here. You'd love it. Sure. Yeah. Oh, he was good. Good pilot. You know, took chances. But I guess that's why most governments want young people in the service during time of war. Hij nam risico's, maar ik denk dat ze daarom jonge mannen de oorlog insturen. Want hoe ouder je wordt, hoe gekker je oorlog gaat vinden. Als je jong bent, dan denk je dat je onoverwinnelijk bent. Because the older you get, the nuttier you know war is. And when you're a young person, you're invincible, you think. Waar was uw volgende basis? Het eiland Tinian in de Marianas. Kreeg u nog extra training voordat u naar Tinian ging? Ja, meneer. Wat voor soort training? Erg intensieve trainingen voor... Om te leren voor de atoombom. En wist u in die tijd wat dat was? Ons was verteld dat het een bom was die een einde aan de oorlog zou maken. challenge. We just played poker all the way up there, stopped long enough to drop our bomb, put board back up, play poker all the way back. <laughs> Wij waren goed weerpiloten. We speelden poker, stopten even om een bom te gooien en op de terugweg pokerden we weer. As a tail gunner, I didn't, you know, I didn't get to shoot at many airplanes because it was done could come up and get us, you know. Als staartschutter had ik weinig te doen omdat er niet veel vliegtuigen zo hoog konden komen als wij. Buck wist dat. En een keer zei hij, wil jij je mitrailleur uitproberen? Hij ging lager vliegen boven Japanse vissersboten zodat ik erop kon schieten. He always thought about his crew. Zo was hij. Hij dacht altijd aan zijn bemanning. He, uh, he was uh, amoral. He was just... Uh if I would say anything that I thought that uh, he was lacking, it would be um, a, a, a, moral base. Hij was amoreel, niet te geloven. Als hij iets miste, dan was het een morele basis. Meneer Uiterlie, wat is uw mening over het feit dat steeds meer gerespecteerde landen kernwapens kunnen maken? Daar ben ik tegen. U vindt dat alle kernwapens uitgebannen zouden moeten worden? Ja. En waarom vindt u dat? Ik weet wat ze aanrichten. Texas Observer, which still exists. Um, and uh, I had become very disillusioned with the attempts uh, to reform the world by journalism because I had sort of assumed that um, if you point out that something's wrong <laughs> or neglected, it would naturally be fixed. But that turned out to be not so. surprise to a young man. Ik had al zo'n acht jaar een liberaal tijdschrift in Texas gewend, de Texas Observer. Ik was erg gedesillusioneerd geraakt omdat ik dacht dat je als journalist de wereld kon veranderen. Ik dacht, als je over misstanden schrijft, dan veranderen ze wel. Maar dat bleek niet zo te zijn. Ronnie Ducker is journalist en schrijver. Hij loopt inmiddels tegen de 60 en ontmoette Etterly voor het eerst ruim 30 jaar geleden. Het was in de tijd dat een rechtbankjury moest bepalen of Etterly geestelijk gestoord was of niet aan het begin van de jaren 60. So I was quite uh, uh, full of despair for a young man and uh, trying to figure out what useful to do with my life. So I wanted to write a book and I looked around uh, for what subject might result in some hope. And then I, I thought of Everly. Ik was wanhopig en dacht na over wat ik verder met mijn leven wilde. Ik zocht een onderwerp voor een boek. Een onderwerp dat me hoop kon geven. Zo kwam ik op Adderley. Uit de krantenberichten wist ik dat hij zich schuldig voelde over de honderdduizenden doden in Hiroshima. Misschien is Adderley wel een held, dacht ik. So, I thought, well, maybe Adderley's a hero. Maybe that would be a good book. And he's just up here in Waco. That would be 90 miles away from me in the VA hospital. So one day I went to see him. Meneer Hertoli, u deed na de oorlog mee aan een operatie om wapens te verzamelen voor een illegale actie op Cuba. Dat klopt? Ja, voor geld. Maar dat geld is in beslag genomen door de federale overheid. Ja, dat begrijp ik. Mijn hele arsenaal is in beslag genomen. Waaruit bestond uw arsenaal? Een paar schepen, vliegtuigen, tanks en geweren. En u bent dezelfde man die tegen nucleaire oorlogsvoering is. En die wil dat alle landen hun kernwapens vernietigen. Je kunt altijd veranderen, toch? Ik begrijp het. Well, after he got back and came out, uh, naturally, uh, he had gone through so much that you could see that something was, you know, had killed him down to the point that he wasn't uh, talking about any of that, you know what I mean. Toen hij uit het leger kwam, kon je zien dat hij veel had meegemaakt. Het had iets kapot gemaakt in hem, maar hij sprak er haast nooit over there was a great deal of nihilism and frank destructiveness in, in Italy, especially in 1946 in New Orleans, or was it 47, when he was prepared, uh, in violation of all kinds of federal laws, to participate for profit in running guns uh, to Cuba. Wasn't that it? Een schoon nihilisme en een sterke vernietigingsdrang in Etherly. Vooral in 1946 toen hij bereid was voor geld allerlei wetten aan zijn laars te lappen... Hij deed mee aan de voorbereiding van een illegale invasie in Cuba. Was de motivatie van die mannen niet dat Cuba bedreigd werd door de communisten? Hij was dus echt heel nihilistisch. Een soort huurling van het vreemdelingenlegioen. So, uh, he comes out of the war and is uh, totally nihilistic. and the story got out that, oh, gee whiz, Etherly, the goofy guy, uh, the, had gone crazy because he was so guilt-ridden. He wasn't guilt-ridden. My golly, he later was uh, arrested by the FBI when he got out for for plans to go and bomb Havana. Now, does that show you a guilt-ridden guy going to bomb Havana? Het verhaal ging dat Adderley gek werd van zijn schuldgevoel. Hij, <laughs> schuldgevoel. Hij werd later door de FBI gearresteerd omdat hij van plan was Havana te bombarderen. Is dat iemand met schuldgevoel? He was just a, uh, a goofy guy and uh, a nice guy. But the pacifists, particularly those throughout Europe, started to um, get behind Etherly. And I guess he just decided that if he could have that be service connected, he would get a monthly check from the government That's all I can figure. Hij had geen schuldgevoel. Was gewoon een aardige vent. Maar de pacifisten, vooral in Europa, maakten gebruik van hem. Ik denk dat hij erop uit was om een uitkering als oorlogsslachtoffer te krijgen. Andere verklaring kan ik niet bedenken. No, he was, he was all those idiots over somebody in Europe and he got all mixed up with all that. And uh, that was hoopla that they had put out. But as, as, far as that is concerned, he was he was no more peacenik than, than nothing. Het kwam allemaal uit de koker van die idioten in Europa. Die hebben dat verzonnen. Misschien betaalden ze Adderley wel om voor vredesduif te spelen. Maar Adderley was nog minder een vredesduif dan een dode duif. Police, we're talking about Adderley. He had no guilt complex. I think one of the most shocking things I I, learned was that um, all his um, squadron members agreed in the, their opinion that he was the best pilot in the squadron. He was a daredevil pilot. He was a, an amazing pilot. Het meest schokkende dat ik ontdekte was dit. Hij was de beste piloot van allemaal. Een fantastische piloot. Een vriendin van hem vertelde mij over een wedstrijd met open wagens in de woestijn van New Mexico. 135 km per uur vlak naast elkaar. De uitgestrekte handen van de meisjes in de auto's raakten elkaar aan. Kun je je dat voorstellen? Hij was een fantastische piloot. En dus verwachtte hij dat hij de bom mocht gooien. He had a right to drop the bomb. He had a right to the glory. look at the profundity of that guilt. Hij had het recht om die bom te gooien. Hij was voorbestemd voor de roem. Zie daar de grond van zijn schuldgevoel. He wanted to drop the bomb. I was a an attorney at law, and I I went to see him. I think there was several charges, and I think he pleaded guilty to two of them. Ik was advocaat en ik onderzocht zijn zaak. Er waren verschillende aanklachten en in twee ervan bekende hij schuld. Hij had een ring gekocht en betaald met een ongedekte cheque. Hij kreeg geloof ik twee jaar gevangenisstraf met aftrek. He spent only a little over a year in the parish prison. U kreeg toen 18 maanden, geloof ik. Dat klopt. En u zat er daar 9 van? Ja, meneer. Toen werd u teruggestuurd naar het ziekenhuis? Ik ging vrijwillig naar het ziekenhuis. Hoe lang bleef u daar die keer? Vier maanden. Zat u in de gesloten afdeling? Ja, meneer. Een deel van de tijd. Toen u ontslagen werd, kreeg u proefverlof, neem ik aan. Ik denk het wel, meneer. Waar ging u heen? Van Elstien, Texas. Naar wie? Naar mijn broer Joe. Maar ik geloof dat dat niet zo goed ging, wel? Nee, meneer. Wat gebeurde hè? Ik eh, kreeg problemen. Ik ging terug naar het ziekenhuis in Waco. Wat voor problemen? Gewapende overvallen. Wat overviel u? Kruideniers. Vertel me daar alles over, alles. u dat? Well, it was quite an experience to me. Uh, we had just heard on the radio where um, there was some robberies in town, and uh, and my son and I was sitting outside the building on a bench, and a car drove up. So I got up and went in to wait on the person, and this fellow came in. We hadden net op de radio gehoord dat er in de stad een paar overvallen gepleegd waren. Mijn man zei, als ze bij ons komen, geef ze dan dat geld. Hij ging weg en mijn zoon en ik zaten buiten op de bank. Mijn dochtertje van zes was buiten aan het rolschaatsen. Toen draaide er een auto de oprit op. Ik liep de winkel in en ik keek ineens recht in een 4.10 pistool. Het was doodstil. Ik hoorde mijn dochtertje buiten ook niet meer rolschaatsen. En uh, he asked me for the money. And like a fool, I argued with him because I wanted to know if he had hurt my daughter, where she was or anything. Ik leek wel gek, maar ik begon met die man te onderhandelen. Ik wilde eerst weten of hij mijn dochter iets aangedaan had. Hij duwde het pistool in mijn buik en eiste geld. And then he ran out the store. And I caught a glimpse of the car, which was a red and white Oldsmobile. Well, another thing, uh, I, think perhaps it was the beginning of my learning, uh, he was a number of different people in series as a child, as a college student, uh, and then going in as this swashbuckling, you know, girl conquering uh, star pilot, and and then uh, bikini, and then this thing in New Orleans, just as wild and illegal and um, mercenary as you can imagine. Iets anders dat ik ontdekte was dat Adderley in de loop van de tijd verschillende personen was geweest. Als kind, als student, dan die avontuurlijke meisjesverslindende sterpiloot, daarna bikini, na de oorlog het wilde gevaarlijke spel in New Orleans en dan die rare overvallen. Hij bedreigde kruideniers met een speelgoedpistooltje en liet het geld op de toonbank achter. <laughs> Wanneer begon Adderley te acteren? Want op een bepaald moment deed hij dat. At what point did he become an actor? Because at some point he did. I don't know. Hij is schizofreen. Een veel voorkomende psychische afwijking. En beschouwt u zijn geestelijke gestoordheid als ernstig? Het is inderdaad ernstig, ja. kan men erop vertrouwen dat hij zichzelf of anderen geen schade berokkend mocht de jury besluiten om hem te laten gaan? U wilt mijn mening? Als psychiater? Ik denk het niet, meneer. When he got out of the service, I think that he didn't want to go back to um, to being nobody again. Een verklaring voor zijn gedrag? heb ik niet. Misschien vond hij het moeilijk om na de oorlog weer terug te gaan naar het anonieme burgerleven. I don't know. You know, it's all speculation on my part. I'm no shrink. If you eat caviar long enough, you know, and then they suddenly take it away from you, you're not too happy. Als je lang genoeg caviar hebt gegeten en het wordt je ineens afgepakt, dan ben je daar niet blij mee. Buck was uitgekozen, net als wij allemaal. Hij was iets speciaals. En ineens was dat afgelopen. Zonder dat hij een bom had mogen gooien, zelfs niet bij de bikinibomtest. Hij mocht niet meer in het leger blijven, werd afgewezen als piloot in de burgerluchtvaart. Toen heeft hij volgens mij gedacht, als het niet goed schiks kan, dan kwaad schiks. I think he just sort of took the other end of the stick. Het begon met brieven. Omdat ik een aantal boeken geschreven heb over Amerikaanse militairen in de Tweede Wereldoorlog... heb ik een naam, een zeker bekendheid. En daarom stuurden ze me die brieven. Beste Mr. Huey, kent u het geval van Claude Robert Atherley? Wordt het niet eens tijd dat u daar iets aan doet? Kunt u niet helpen? In 1961 vroeg zelfs mijn uitgever of ik iets over hem wilde schrijven. Toen heb ik contact gezocht met Atherley. William Bradford Huey. In 1964 verscheen zijn boek over Atherley de Hiroshima Pilot. Hij schreef het in samenwerking met journalist Ray Bell. Net als Ronnie Ducker nam ook Huey geen genoegen met alles wat al over Ed Lee geschreven was. Wat me vanaf het begin af aan opviel was dat er zoveel aantoonbare onzin over die man verteld werd. Hij werd de Hiroshima-piloot genoemd, terwijl toch iedereen weet dat Paul Tibbets die bom gegooid heeft. Klopt het vroeg ik hem, dat je verteld hebt dat je die explosie in Hiroshima gezien hebt. Ja, zei hij. En wist je toen dat je loog? Zeker. Heb je verteld dat je naar Japan geweest bent om de slachtoffers te ontmoeten? Dat is allemaal onzin, zei Atherley. Dat maken journalisten ervan. Ik ben niet zo'n journalist, Claude, zei ik. Als ik hier aan begin, dan komt de onderste steen boven. Ik zoek de waarheid, klot. Ik heb een hekel aan leugens. Hij knikte. Ik weet niet of het hem veel uitmaakte. Hij zei nog dat hij verwachtte dat het boek wel goed zou lopen. En hij vroeg een voorschot van 500 dollar. Mijn werk was begonnen. The book with Huey, the Hiroshima Pilot, was a 50-50 collaboration between he and I. Uh, the story that we first had was that uh, Etherly had been the pilot that dropped the bomb on Hiroshima, quote, quote, quote. And I knew that was incorrect. I didn't have to go to a research file to find that out. <laughs> Ik heb het boek The Hiroshima Pilot samen met Yui geschreven. We hadden het bericht dat Ellery de piloot was die de bom op Hiroshima had gegooid. Ik wist dat dat niet klopte, want dat was Tibbets. Dat wist ik uit mijn hoofd. Maar elke journalist die erover schreef, tikte het verhaal verder aan om het nog mooier te maken. Everybody tried to add a little something to make it a little better story. And a little bit more complete story. De grootste leugen was dat hij de missie op Hiroshima geleid had, wat grote onzin is. En het tweede grote verzinsel was zijn schuldgevoel. Dat schreef Newsweek. En daarna schreef iedereen dat over en over, en over. Over over and over again. And that's just absolute total bullshit. Twaalf jaar is er geen enkele aandacht besteed aan Etterlies problemen van na de oorlog. Tot op de 19e maart in 1957. Een toevallige ontmoeting brengt de bal aan het rollen. My husband, Jim Vahuli, worked for the Fort Worth Star Telegram, and at the time of the Etherly story, he was the police reporter. Mijn man, Jim Verhooley, werkte voor de Fort Worth Telegram als politieverslaggever. Op een avond was hij in de gevangenis van Fort Worth en iemand zei... Weet je dat we hier iemand hebben die zegt dat hij een grote oorlogsheld is? And that's how it all started. Held uit de Tweede Wereldoorlog in moeilijkheden staat er de volgende dag op de voorpagina van de Fort Worth Star Telegram. Het leek alsof de wereld met ingehouden adem op dit nieuws had gewacht. Tien dagen later, op 1 april 1957, volgde de eerste internationale publicatie in Newsweek. Verhoeven interviewt de behandelend psychiater en kwam begin mei 1957 met het bericht dat Etteli leidt aan een schuldcomplex every week, as I recall, there was a 30 minute television show featuring a journalist who had done a big story in the United States. The Big Story, gesponsord door Polmol, wordt een zwaar gedramatiseerde tranentrekker over een door schuldgevoelens gekwelde piloot. In de gesloten afdeling van het psychiatrisch ziekenhuis in Waco kijkt Claude Atherley te midden van een groepje medepatiënten naar de televisieversie van zijn leven. Nog in datzelfde jaar, 1957, laat Bob Hope een scenario schrijven voor een Hollywoodfilm, Metal in the Dust. When he saw that and he saw the script, say that sounds pretty good. I think I'll bring that in, you know. Adderley dacht, hé, hey, dat is een goed verhaal. En eerlijk gezegd vermoed ik dat hij toen besloten heeft die verhalen ook zelf te gaan vertellen. Mei 1957 verschijnt er een tweede bericht in Newsweek. Het wordt gelezen door de Duits-Joodse filosoof Kunter Anders. Hij schrijft Etterly een brief die samen met het antwoord van Etterly wordt gepubliceerd in de Verenigde Staten, in Europa en in Japan. Wenen, 3 juni 1959. Geachte heer Etterly, schrijver Dezes is u onbekend, maar u bent voor ons, mijn vrienden en mij, geen onbekende. U bent heel, heel belangrijk voor ons in zekere zin onze leraar. Günther Anders. Twee jaar later verschijnt de hele briefwisseling van 71 brieven in meer dan 10 talen. In de Engelse versie schrijft de beroemde Bertrand Russell een voorwoord. I was aware as I recall in advance that Bertrand Russell had made a hero of him. God, wouldn't it have been wonderful if he was? Good news. It seems he loved them after all. His orders were to fry their bones to ash. He carried up the bomb and let it fall. And then his orders were to take the cash, a hero's pension. But he let it lie. It was in vain to ask him for the cause, simply that if he touched it, he would die. He fought his own and not his country's wars. His orders told him he was not a man, an instrument, fine-tempered, clear of stain, all fears and passions closed up like a fan. No more volition than his aeroplane. De dichter John Wayne schrijft het gedicht A Song About Major Adley. Het wordt begin jaren 60 uitgezonden door de BBC. Atlee is in de internationale pers dan al lang uitgegroeid tot de piloot die de bom op Hiroshima gooide. Nach sieben Stunden waren wir über Hiroshima. Mein Gott. Und ich gebe das Signal. Ziel erreicht. Bombe auslösen. A very slick scam artist, in my opinion, who who enjoyed playing the game. They didn't know that they had a guy like that who was, you know, probably walking the edge all his life. in crazy things. Zij wisten niet dat hij een artiest was die het spel meespeelde en ervan genoot in de belangstelling te staan en op zijn manier de pacifisten voor zijn karretje spande. Ik hoor het hem al zeggen. Screw him, you know, let's just get this disability thing settled. Stik toch allemaal, als ik mijn veteranengeld maar krijg. Zo ging het verhaal een eigen leven leiden. De mythe over de zogenaamde Hiroshima-piloot die de bom niet eens zag ontploffen. So, I mean, the whole thing just took on, as we were saying, a life of its own, this myth about the so called Hiroshima pilot that didn't even see the bomb go off. De laatste keer dat ik Atterley ontmoette was op 20 september 1963. Ik had 18 maanden research gedaan. De mythe was ontmaskerd. Hij had het manuscript van de Hiroshima-piloot gelezen en gaf het me weer terug. Dit zal me geen goed doen, zei hij. De waarheid doet nooit iemand kwaad, Claude, antwoordde ik. Mijn boek zal door duizenden mensen gelezen worden en velen zullen denken dat ik door de militairen ingehuurd ben om jou in een kwaad daglicht te stellen. Maar Miljoenen mensen kennen jouw verhaal al lang. Honderd boeken kunnen dat niet meer veranderen. Jij bent en blijft voor de wereld de piloot die de bom op Hiroshima heeft gegooid en daar spijt van kreeg. Bij het afscheid vroeg hij nog of mijn boek geld op zou brengen. Ik denk het niet, Claude. Daarvoor was de research veel te duur. Maar laten we dit afspreken. Als ik haar verdien, zal ik het geld verdelen tussen jou en de slachtoffers van Hiroshima. En misschien laat ik jou wel bepalen welk deel jij krijgt en hoeveel geld er naar Japan gaat. Verbaasd keek hij me na terwijl ik wegliep. Vier jaar na het boek van Huey verschijnt Dark Star, het boek van Ronnie Ducker. Hij heeft er zo'n zes jaar aan gewerkt, gesproken met bijna iedereen die Atherley kende. Hij onthult dezelfde feiten als Huey, maar hij vertelt een ander verhaal. Uh, well, I think Huey very nearly wanted to kill Atherley. I mean, there was, there was a lot of... It was close to hate. I think he was dead wrong. Ik denk dat Dewey Evelyn nagenoeg vermoord heeft. Het leek wel alsof hij hem haatte. Ik denk dat hij er volledig naast zat. Hij miste de goedheid in Adderley, de goede bedoelingen. Uh, one of the things that struck me deeply is that uh, none of us can ever know the extent to which another of us is doing something out of self-seeking motives more than out of altruistic motives. Al ons gedrag is een mix van opofferingsgezindheid en eigenbelang. Wat op een gegeven moment de doorslag geeft, kun je alleen vermoeden. Ik heb bij Adderley soms cynisme gezien wat betreft de middelen, maar diepe oprechtheid over het doel. En dat is diametraal het tegenovergestelde van de conclusies van Joey. Adderley became uh, not only a, a myth and not only a symbol, but a signification of the crisis of the nuclear period because he renounced what he had done. Adderley werd niet alleen een mythe, niet alleen een symbool, maar hij werd ook een openbaken in de crisis van het nucleaire tijdperk, omdat hij zich tegen zijn eigen daden keerde. It is a fact that he had done that. It is a fact that he participated in creating a myth about himself. It is also a fact that that myth took on a life of its own. All those things are true. What really is basically true, though, is that he did what he did. It is a fact that Etherly turned against what he did. That is a fact. And it's therefore not reducible as a case to myth. Het is een feit dat hij meewerkte aan het creëren van een mythe. En het is een feit dat die mythe een eigen leven ging leiden. Dat is allemaal waar. Maar het feit blijft dat hij zich tegen zijn eigen daden keerde. Is it not true? Gosh, I've never thought of this question. That Everly is the only main actor in 50 years of the nuclear era who turned against what he himself did? Can you think of anybody else? I cannot. Therefore he's tremendously important. Is hij in 50 jaar nucleaire geschiedenis niet de enige die dat deed? Kent u iemand anders? Ik niet. Now look, because he's the only person who's done it, he came under bitter fire and he came under falsifying idealization. Both. And one was the price and the other was a sort of a vain reward. Now, by whom one is, one decides. If one wishes to extirpate Etherly as uh, a person of moral interest, one may, with one's own mind. It would be very helpful if that same mind would examine itself. Ook al werkt hij mee aan zijn eigen mythe, het feit blijft dat hij zich tegen zijn eigen daden keerde. En omdat hij de enige was die dat deed, kwam hij zwaar onder vuur te liggen En van de andere kant kreeg hij te maken met een valse idealisering. Het ene was de prijs, het andere een soort ijdele beloning. Dus je kunt kiezen waar je staat. Als je Adderley wilt uitschakelen als een persoon van moreel belang, dan kun je dat doen. I don't think Elderly felt the least bit guilty about it at all. I really don't. I think, frankly, And this was something I brought in here because this tells a whole story, okay? This is 50 years ago, March the 15th. It would have been like in the last of February of uh, 45, okay? the invasion of Iwo Jima. Ik geloof absoluut niet dat Adelie zich schuldig voelde. Kijk, dit heb ik meegebracht. Het is een artikel uit februari 1945 over de invasie van het Japanse eiland Iwo Jima. Daarbij vielen 6821 Amerikaanse slachtoffers en nog eens 19.217 raakten er gewond. Meer dan 20.000 Japanners vochten zich dood. Als wij een invasie op Japan hadden moeten uitvoeren, zouden er naar schatting 300.000 Amerikanen sneuvelen, alleen op de dag van de invasie. I don't think Etherly felt the least bit guilty about it. I don't think anybody that lived through those days would feel guilty about it. I mean, yes, there were 100,000 casualties, or roughly that, at Hiroshima. A few less, give or take, at Nagasaki. But the fact is that you really look at it, it saved so many American lives, and it saved really in the in the in the long run so many Japanese lives. Ik geloof niet dat iemand die toen leefde zich schuldig kon voelen, ook Adderley niet. Goed, er waren ruwweg 100.000 doden in Hiroshima en ook in Nagasaki. Maar het redde zoveel Amerikaanse en Japanse levens. Daar kun je je toch niet schuldig over voelen? I mean, you have to take that in consideration. You cannot feel guilty about that. But he did feel guilty because just one day he was very disturbed about it and he wanted to tell me about something about a nightmare. I think he said there was fire in it, you know, like an explosion. Then he said he Het was een recurring nightmare. Maar hij voelde zich wel degelijk schuldig. Op een dag was hij erg in de war en vertelde me over een nachtmerrie met vuur en explosies. Hij zei dat hij daar vaak last van had. Ik zei dat ik weinig vertrouwen had in mijn therapeutische kwaliteiten en dat hij er daarom maar niet verder met mij over moest praten. Hij sprak er nooit meer over. Eerder heb ik nooit veel gezegd over zijn vroegere ervaringen, omdat ja, dat is vertrouwelijke informatie tussen een patiënt en zijn dokter. Maar nu het toch in de kranten heeft gestaan, vind ik dat ik toch wat meer over hem moet zeggen. U bedoelt, dokter, dat hij lijdt aan een schuldcomplex? Ja. Vanaf het begin is het me opgevallen dat de man depressief is, ontmoedigd en hij huilde vaak. En wat mij later trof, was dat hij vroeg om shockbehandelingen. Daar vroeg hij zelf om? Hij vroeg om straf. Tenminste, zo interpreteer ik dat. Hij wilde een behandeling om zichzelf te straffen. Hij smeekte me er bijna dagelijks om. Dat trof me zeer. Waar komt zijn schuldcomplex vandaan? De man heeft mij vaak in tranen en totaal wanhopig gezegd dat hij zich verantwoordelijk voelde voor het doden van honderdduizend mensen in Hiroshima. This is what I wrote in July 1964. Dit is wat ik in 1964 schreef in antwoord op schriftelijke vragen. Heeft u tijdens de detentie van Attlee in 1954 iets gemerkt van een schuldgevoel in relatie tot Hiroshima? Answer. Yes, we discussed this several times. Ja, we hebben daar verschillende keren over gesproken. Vraag. Gelooft u dat hij de waarheid sprak? Answer yes. He robbed a store with a toy pistol. And he might have used a toy pistol to make the story better. Let's think that through. Suppose he did pick up a toy pistol, thinking, well, I'll be arrested, and then they'll see that I used a toy pistol, and they'll say, Etherly's at it again. Poor fellow. What did we do in Hiroshima? What was that about? So people are thinking about it again. Suppose he thought it through that way. Well, wouldn't that make a hell of a play? Hij overviel een winkel met een speelgoedpistooltje. Misschien was dat wel theater. Laten we dat eens aannemen. Stel dat hij het expres deed, met de gedachte... dan word ik gearresteerd, zien ze dat ik een speelgoedpistool heb... en ze zullen zeggen, kijk, dat is die arme drommel weer. Wat is er toch gebeurd in Hiroshima dat hij zulke gekke dingen doet? Stel dat hij dat dacht. Zou dat geen pracht van een toneelstuk zijn? Kun je tegen iemand die een morele acteur wil zijn, zeggen dat hij zichzelf ongeloofwaardig maakt omdat hij acteert? <laughs> In a world where television and radio turns us all into actors. In een wereld waarin de televisie van ons allemaal acteurs maakt? And so perhaps he was acting. Was that immoral? Dus misschien speelde die toneel. Was dat immoreel? Claude Robert Atlee stierf in 1978 aan keelkanker. Hij was gescheiden van zijn eerste vrouw en zijn drie kinderen. De laatste jaren van zijn leven bracht hij in anonimiteit door met zijn tweede vrouw in Galveston, Texas. Een man met een cowboyhoed die zijn dagen sleet voor de tv met een blikje bier. course, they had military service for him. Just military men, they line up and they shoot their guns and, and so on, you know, and, and then they put the American flag on the casket, and then they gave it to his wife later, gave him one later, you know, at the time. And uh, just regular military service. Natuurlijk kreeg hij een militaire begrafenis. Ze brachten hem een eresaluut. De vlag werd door militairen van zijn kist afgenomen, opgevouwen en aan zijn vrouw gegeven. Een erebegrafenis voor een militair. The irony of it is that United Press International, the wire service, picked up the day that Claude died. And believe me, in the early edition, we had him as being the pilot that led the raid <laughs> on Hiroshima in his obituary. That was United Press. But at any rate, even in death, Claude Robert Etherly was still the man who led the raid on Hiroshima. <laughs> De ironie wil dat ik nachtdienst had op de dag dat Claude stierf. Bij ons kwam het bericht binnen via het persbureau UPI. En geloof me of niet, Maar in zijn nagedachtenis stond dat hij de piloot was die de aanval op Hiroshima leidde. The males remained until the day he died. Did I receive any letters? Thousands of them. I have a letter from a little boy in, uh, over in, I don't know where's Nagasaki or, or one of those towns with two sympathy, you know. And hold him at no blame for what he did, you know. Of ik nog brieven kreeg? Duizenden heb ik er gehad. Hier heb ik er eentje van een jongetje uit Nagasaki. Een blijk van medeleven. En dat hij hem op geen enkele manier de schuld geeft van wat er is gebeurd. I feel sorry for the man. He was a nice man to be around. Ik heb met hem te doen, hij was een aardige vent. Veel mensen gebruikten hem in hun eigen voordeel. En hij hen. Het was geen inrichtingsverkeer. It <laughs> was a two-way street. Fascinating. But whether it's a story, I don't know. U hoorde de Pokerface, de derde en laatste aflevering uit de driedelige serie Chroniek van een mythe van Kees van den Bos en Kees Vlaanderen. Montage en mix Leo Knikman. De serie kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds voor Culturele Omroepproducties. Aan deze derde aflevering werkten mee Paul van S., Inge Albers en Douwe Walinga. Met dank aan Piazza van de BRTN. De stemmen waren van Ilko Vellema, Rob van der Linden, Hidde Maas, Huib Bros, Ton Lensink, Han Kerkhoffs, Dirk Groeneveld, Aad Zelen, Dorothee Forma, Joop Keesmaat, Theo Pont, Fred van der Hilst, Piet Brinkman, Rina Spicht en Tony Wilkinson.